Ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Vier Nederlanders die door Israël werden opgepakt... omdat ze met schepen hulpgoederen naar Gaza wilden brengen... zijn aangekomen in Madrid. Ook activiste Roos is nu weer vrij en is super blij dat ze weer op Europese bodem is. But my friends are still in prison in Israel. 10.000 Palestinian people are still in prison in Israel. Gaza is still starving. Gaza is still getting genocided. And I don't just want to enjoy my freedom. I want everybody to be free. Veel activisten die werden opgepakt bij de schepen met hulpgoederen zitten nog altijd vast. Een vreemde schietpartij in Sydney in Australië. Een man heeft daar het vuur geopend op willekeurige mensen en auto's in een drukke straat. Eén man is met schotwonden in zijn nek en borst naar het ziekenhuis gebracht. 16 anderen liepen lichte verwondingen op, bijvoorbeeld door gebroken glas. De verdachte schoot vanuit zijn appartement en daar werden meerdere vuurwapens gevonden. De schutter is opgepakt. Waarom hij op willekeurige mensen schoot, weten we niet. In Heerlen hebben agenten een dode vrouw gevonden in een appartement. De politie gaat uit van een misdrijf en doet onderzoek. Het slachtoffer is een vrouw van 63. Het is nog niet duidelijk hoe ze om het leven is gekomen en wat er precies is gebeurd. Ook is niet bekend of er iemand is opgepakt. En in Rotterdam zitten bewoners van een complete flat al dagen zonder verwarming. En dat kan nog wel weken duren. De verwarming staat uit en kan pas worden opgestart als er nieuwe onderdelen zijn. Door een fout in de planning kan het nog weken duren. En tot die tijd moeten bewoners zich redden met dikke truien en dekens... vertellen ze bij Hart van Nederland. Kaarsjes aansteken en eh, eh, wat met koken eh, de oven aan. <laughs> Dan krijg je nog wat warmte dikke trui aan. Onder een dekbedje, zitten we film te kijken. Als ik er niet onder heb, heb ik het gelijk weer koud als ik eronder uit ga. Sommige oudjes hebben het zo koud dat ze overdag in bed gaan liggen. De woningcorporatie die verantwoordelijk is voor de flat wilde niet reageren. En het weer, grijs met af en toe regen of motregen. Het meeste daarvan valt vandaag in het oosten van het land. Het wordt 13 tot max 16 graden. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A7 van Horen naar Zaanstad staat file tussen Dalfreda van en Knopen Zaandam 15 kilometer met daar 20 minuten extra reistijd.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 Dat blijkt uit onderzoek dat de NOS en de regionale omroepen hebben laten doen. De politie Rotterdam heeft afgelopen week bij negen verdachten kinderporno in beslag genomen. De verdachten zijn tussen de 21 en 62 jaar. President Trump denkt dat er deze week een akkoord kan worden bereikt tussen Hamas en Israël. Volgens hem kunnen ze het eens worden over de eerste fase van zijn 20-puntenplan. En het weer, veel bewolking met af en toe regen of motregen, vooral in het oosten. En het wordt 13 tot 16 graden. Dit is ZFM. yourself on the airplane and fly like magic. No sleep, no chance, no need, forget about it. One life, live free, big dreams, we're all about them. You're finding it, take it, take it in, it's all here but us right now. And I ain't need nothing else, no one else but you and I. And it ain't me, it ain't you, it's only us, it's us right now. You're finding it, take it, take it in, it's all here. You and me, no one else, nothing else but us right now. And I ain't need nothing else, no one else but you and I. And it ain't me, it ain't you, it's only us, it's us right now. You and me, no one else, nothing else but us right here. You and I, no one else, nothing else but you and I. not a constant, my friend. You can't talk me out of that one again. Yeah, like we gave ourselves the bends to a land I'll never understand. Speed it up, or if you mean it, slow it up a little bit just to speed it back up again. Hand me up or me down, and I won't ham it up or me down with it, brethren. Nothing else but us right now, and I ain't need nothing else, no one else but you and I. And it ain't me, it ain't you, it's only us, it's us right now. You're finding it, take it, take it in, it's all here. You and me, no one else, nothing else but us right now. And I ain't need nothing else, no one else but you and I. And it ain't me, it ain't you, it's only us, it's us right now. You and me, no one else, nothing else but us right here. You and I, no one else, nothing else but you and I. sexy out. Go ahead, be gone with sexy out. Go with it. It's your sexy out. Go ahead, be with it. It's your sexy out. Go ahead, be with it. It's your sexy out. Go ahead, be with it. Get your sexy out. I'm bringing sexy back. Yeah. The motherfuckers don't know how to act. Yeah.